die alleen verkocht bij jouw optredens? Je kunt, eh, op mijn website kun je ze bestellen. Dat is www.jacmees.nl eh, Daar kun je in ieder geval al de links vinden om mijn cd te bestellen. Je kunt ook in Sounds in eh, Tilburg, dus in de Nieuwlandstraat is dus plaat, daar ligt mijn laatste cd. En je kunt hem ook downloaden via le- uh, legal downloads. There's a billboard sign with a movie star, and the girl can hardly wait as she's driving there in a rusty car. As she sees the golden gate, and the girl can hardly wait, for the girl might be too late. There's a billboard sign with a telephone there's numbers that decline. And we hear this girl on the radio, and she says, I'm doing fine as long as I drink the wine. But my memories are mine. this world, and you're glad you're just a guest. For there's nothing like it seems to be when the wind is blowing west. And the wind is blowing west. There's a billboard sign with a human face. There's a red light in his eyes, and the girl can hardly look away.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 In het gesprek kwam ook de overdracht aan de orde van de Nederlandse leidende rol in Oeruzgan per 1 augustus. Balkenende gaf Obama een toelichting op de politieke situatie in Nederland. Drie weken geleden viel het kabinet over Oeruzgan doordat de partijen het oneens zijn over een nieuwe missie. De politie heeft opnieuw een ondergrondse hennepkwekerij in zeecontainers ontdekt. Onder een hondenkennel in het Friese dorpje Vinkum stonden in drie containers zo'n 500 planten. De plantage was te bereiken via een gang die vanuit een hondenhok was gegraven. De kwekerij in Vinkum is de derde ondergrondse wietplantage die de politie dit jaar heeft ontdekt. Studenten van de Hoge Hotelschool in Maastricht stappen naar de rechter... omdat ze vinden dat ze ten onrechte een eigen bijdrage moeten betalen naast het collegegeld. Die bijdrage van 600 euro is voor de verplichte kooklessen. De hotelschool vindt de eigen bijdrage wel redelijk... omdat bij de kooklessen maaltijden worden bereid die de hotelschoolstudenten zelf opeten. In Rusland is ophef ontstaan omdat de politie van Moskou vorige week burgerauto's heeft gebruikt als wegversperring. De burgers moesten van de politie hun auto dwars op de snelweg parkeren en in hun voertuig blijven zitten. De voortvluchtige crimineel die de politie wilde arresteren ramde de wegversperring. Niemand raakte gewond, maar de schade aan de auto's was enorm. De politie heeft verontschuldigingen aangeboden en er wordt een onderzoek ingesteld. Guus Hiddink wordt de bondscoach van Ivoorkust tijdens het WK voetbal in Zuid-Afrika. Hij heeft een contract getekend. Voorwaarde is dat Hiddink zijn contract met de Russische bond binnen tien dagen laat ontbinden. Na het WK gaat Hiddink naar Turkije. Het weer. Vanuit het noorden neemt de bewolking toe. Vannacht temperaturen tussen min 1 en min 3.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 Daar loopt Johan Verminnen rond in Café der Blije Harten. Met glazen boterhammen en kriek zo zoet als wijn. Thuis wachten de madammen met soep koud zal zijn. Met wilde commentaren over sport en politiek. echt niet de evenaren, zo verward maar sympathiek. Met woorden als gedichten, op hierkaartjes heel klein. Als SOS berichten, gedrenkt in humor en zijn In het café de Met foto's aan de muren en bekers in een kast. Met spreekwoorden die duren, het krediet werd afgelast. Met een voetbalkalender, wie waakt een pronostiek? En elk jaar in december wordt de spaarkas hier gelicht. Met berichten van de duiven, van vrij tot in Wayong. Met kaartingen en vuiven en vluchten halve vol. In het café met blije harten, aan dit gezellig plein, waar de mannen die biljarten al jaren vrienden zijn. Met steeds dezelfde gasten, ze kennen er je naam. En als de rekening niet paste, mag je op de spiegel staan met geen verschil in standen. Iedereen is hier thuis en maandag voor de klanten een rondje van het huis. In het café der blije harten aan dit gezellig plein, waar de mannen die biljarten al jaren vrienden zijn. In het café der blije die toch eh, regelmatig eh, te horen is op Radio 2. En dan meestal met hele vrolijke muziek zoals dit. Café der Blije Harten. Holland ook, zij hebben het over een hele rijke dame, Rich Girl. You're a rich girl and you're gone too far you know it don't matter anyway You can rely on the old man's money. You can rely on the old man's money. It's a bitch, girl, but it's gone too far, cause you know it don't matter anyway. Say money, money won't get you too far, get you too far. And don't you know? net in eh, België bij onze zuiderburen. Maar ik ga een klein beetje noordelijker en dan kom ik terug in Limburg. En daar woont een man, luisterend naar de naam G. Reinders. Hij maakt heel veel muziek, maar dan meestal in het Limburgs dialect. Bijna net zo onverstaanbaar voor ons als het Fries. In den Hof. 16 buim 140 vierkante meter. Varens en een viever weer veel struik En als eens het lekkers wil ruiken, moest in het voorjaar komen ruiken, wil de veel burnum hier ruikt. Bij ons in den hoofd, den hoofd, den hoofd, dit vuur als het land, waar ons is beloofd. En achter in den hoofd, er steed een bankje daar zitten we zondagsmorgens met z'n twee. Dan loesten we naar het loeien van de klok. Maar nou, ik hoef niet meer, ik ben met een tas thee. Bij ons in den hoofd, en hoofd, en hoofd. Dit vult als het lijntje waar ons is beloofd. Niet te geloven wie dit groeit doet water en stof. Kijk wie dat die bloed bij ons in den hof. En hij barst het van de merels met klein mereltjes. En op haar beurt barstte die beesten van de merelen strooint. En de zender biedt het zijn van die klein vrekke merelkereltjes. Die schieten voor de put, kieken de gaan van wat op dat gekke vent hier rond. Bij in den hoofd, den hoofd mat is te menen dat het hier aan de merels is beloofd. Maar zelfs merelen strooit weer met een beetje water weer stof. Misschien dat het daarom zo bloeit bij ons in den hoofd. af en toe ding ik, wat is dat toch een verschrikkelijk sentimenteel liedje. Jong, doe als aard, nog eens echt de wiet. Maar dan loop ik door een zinnig, zeg wie een stom vergeet me nietje. Dan wil ik te veel zingen, dan moet ik toch een liedje weer kwijt. Over een hoofd, een hoofd, een hoofd. Het vult als een lijn waardoor ze is beloofd. Niet te geluiden wie dit groeit doet water en stof. Kijk wie dat die bloeit wie ons in den hoofd, den hoofd, den hoofd. We al van hedelvingers tot wijn los. En dat groeit die allemaal zomaar uit water en stof. Kijk wie dat die bloeit. Ruik wie dat die groeit wie ons in den hoofd. ons in een hof. Zo zeggen ze het in Limburg en bij ons zeggen ze bij ons in de tuin. Dat is dan weer op het uh, Maar we gaan nu eens een stapje verder. We gaan naar Amerika. Jaren geleden hadden ze een keer opgenomen hoor. Echte blues music. I Want a Little Girl is geschreven en wordt uitgevoerd door niemand minder dan Eric Clapton. Want a little girl Call my own She must be someone all alone now. Say, I want a little girl to fall in love with me. Oh, yeah. I want a little girl, and she may not look just like a picture in a storybook. But if she can cook chicken, yeah, she'll suit me to a T.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 En als je deze muziek hoort, dan denk je bij jezelf van wie zou dit nou toch zijn? Maar als je 16 seconden van het intro afwacht, dan hoor je ineens heel bekende toontjes van... Very White, Lady, Sweet Lady. a sign that says goodbye. I can feel it when we kiss. Oh, don't let it in like this. Let's wash away the slates before it's too late. We both made our mistakes. I give everything now. had hij nog niet zoveel gerookt of zoveel <laughs> gedronken, zou je bijna zeggen. Want eh, ik heb nummers gehoord van deze Barry White... dat hij echt een hele diepe donkerbruine stem had. Nou, dat mis ik een beetje bij eh, dit nummer. Diep in mijn hart, dit is Paul de Leeuw. Wat een ander van je zegt, kan me niet schelen... Laat ze maar praten, ik trek me er niets van aan. Want een misstap in het leven maken velen. Want ieder mens heeft wel eens een fout begaan. Diep in mijn hart kan ik niet boos zijn op jou. Blijf ik je toch altijd trouw. Dat mag je heus wel weten in mijn hart is er maar één, dat ben jij. Jij bent toch alles voor mij. Zul je dat nooit vergeten? het leven te gaan. Draag dan je liefde voortaan diep in mijn hart. reis aan, samen door het leven te gaan. Draag dan je liefde voortaan, diep in mijn hart. Draag dan je liefde voortaan, diep in mijn hart. Diep in mijn hart. Ja, dat zegt hij er nog achteraan. Het volgende nummer, dat heb ik bij toeval ontdekt op tv zat een beetje te zap en kwam een muziekprogramma tegen op de Belgische zender. BRT 1 of 2, dat weet ik niet meer precies. Het ging in ieder geval over Clouseau. En toen hoorde ik dit nummer. En toen dacht ik van, dat wil ik eens even afkijken, want u weet het hè, deze titel ben ik eigenlijk een beetje aan het verzamelen. Heb ik ooit gezegd dat ik Heb ik ooit gezegd, jij bent de vrouw. Je laat de zon weer schijnen, doet de pijn verdwijnen. Maakt me beter, ik hou van je. Ja, het mooiste is wat overkomen. Oh, de mooiste droom van alle dromen. jij hebt mij betoverd, je hebt mijn ziel veroverd. Je maakt me beter, ik hou van je. Het is een wonder hoe jij zo'n effect hebt op mij. En je straalt. Heb ik ooit gezegd dat ik je lief heb? Heb ik ooit gezegd, jij bent de vrouw? Je laat de zon weer schijnen, doet de pijn verdwijnen. Je maakt me beter Dankjewel. uscito nel cantone. Sor America, Sor America, oggi è domenica, lascia si sta. Sor America, Sor America, oggi è domenica, lascia si sta. een van de weinige dames die in Portugal de fado mocht bezingen. Ik zeg met nadruk mocht, want ze is inmiddels overleden, deze Amalia Rodriguez. Een eh, dame die uh, Tarantella uit kan voeren zoals niemand het kan. Ik weet dat ze inmiddels alweer verschillende cd's hebben uitgebracht, maar dit vind ik wel een heel mooi nummer hoor, van eh, Simply Red. High Rives. living in the This whole rhythm gives me what I need. Praying hard as your lifetime. Praying hard as your lifetime. zonder woorden. de kust kunnen wij je thuis. de kast. Woorden zonder woorden, maar dat hadden ze zelf al aangekondigd. Ja, en nu komt Venice aan bod. Dat zegt de liedzanger van eh, de formatie De Kast al. Want ze zijn een keertje samen op het podium gaan zitten. Venice en De Kast. Nu One Quiet Day van de formatie Venice. als de Kast en Venice dan samen op een podium staan... ja, dan moeten ze alle twee apart natuurlijk een keer een liedje brengen. Maar dat moeten ze ook samen doen, hè. Dan moeten ze ook weer een keer achter de persoon schrijven. En dat doen ze in het liedje Woodstock. is wel een zeer uitbundige Venice, hè? Ik heb nog een aantal live-opnames liggen van deze formatie... dat ze wat ingetogener eh, spelen. Maar die zal ik u nog wel eens een keertje laten horen. Dit nummer, dat kent u van eh, niemand minder dan Toon Hermans, want die heeft het ook geschreven. Engel Gabriel. En nu heb ik ook de uitvoering gevonden van Reniet en Vriezen. Goedenavond, dit is CFM Politiek met een eh, uitzending van eh, de raadsvergadering van de Zandvoortse Raad op 10 eh, maart. Een beetje bijzondere raadsvergadering, want er zullen geen typisch politieke onderwerpen behandeld worden vanavond. Eh, vanavond gaan we afscheid nemen van eh, raadsleden die eh, niet terugkeren of misschien in een andere functie terug zullen keren in de raad. En we zullen daarvan de toespraken horen. En misschien horen we hier en daar nog wat nieuwtjes, wat bijzonderheden. De techniek is vanavond in de handen van Pascal van der Beek. Mijn naam is Don de Grebber en naast mij zit Jaap Kerkman die eh, daar waar het nodig is zal inspringen en het mede-commentaar zal verzorgen. Evenals Pascal dat doet als hij de behoefte daartoe voelt. Pas Oké, we zullen eh, beginnen met een muziekje totdat de hamer eh, van de voorzitter klinkt. Ja, klopt. het de hayat gülsün sana Günahım boynunda ağlayan bir çift göz bıraktın arkanda